Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald... om de vernietigde kashovka dam De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er drie of vier locaties... die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Er worden asielzoekers door de politie en de IND geregistreerd voor ze naar Ter Apel gaan. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. Andere plekken zijn er nog niet. Om te voorkomen dat asielzoekers in AZC's blijven hangen... wil Van den Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Statushouders blijven daar tot ze een huis hebben. In het Tweede Kamerdebat over de parlementaire enquête naar de gaswinning... krijgt premier Rutte veel kritiek van de oppositie. Volgens een aantal partijen kwam hij pas met excuses aan de Groningers... toen het niet anders kon. Rutte's verweer bij de enquête dat hij zich pas in 2018 realiseerde... hoe groot de problemen waren... is voor GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren niet geloofwaardig. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Rutte eens goed in de spiegel kijkt... maar willen niets zeggen over de vertrouwensvraag. Voetbalclub Almere City is dicht bij promotie naar de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Lens Duivenstein maakte beide doelpunten. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar van de tweeluik speelt volgend jaar in de eredivisie. De verliezer in de keukenkampioendivisie.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 I feel no pressure. Cause tonight it's alright. you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Wanna just set it off, think it off. One step into the party, the vibe that's gonna be waiting inside. So just get on to the on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight. Everybody's out on the floor, yeah. Just party on, party on. We all party. up, everybody. Get up now, move your body. we're having a going all the way.